Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Libanon zijn zeker 19 doden gevallen door Israëlische bombardementen. De doden vielen in twee dorpen in de regio Baalbek. Onder hen zijn volgens de Libanese overheid zeker acht vrouwen. Israël zegt dat het doelen van Hezbollah heeft getroffen, zoals brandstofdepots. Techbedrijf Microsoft en Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp... hebben een goed financieel kwartaal achter de rug. Bij Meta steeg de netto-winst met 35 tot bijna 16 miljard dollar. Bij Microsoft steeg de netto-winst met 11 Beide bedrijven zeggen dat de goede cijfers zijn veroorzaakt door de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie. Zo zet Meta AI onder meer in om advertenties effectiever bij geïnteresseerde gebruikers onder de aandacht te brengen. Het gebruik van staalslakken op bouwlocaties leidt tot steeds meer zorgen van omwonenden. Staalslakken zijn een restproduct uit de hoogovens van Tata Steel... en worden onder meer gebruikt bij de aanleg van wegen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er zware metalen vrijkomen... wanneer het in aanraking komt met water. Dat kan leiden tot schade aan het milieu, maar ook de gezondheid. In het Gelderse Spijk hebben omwonenden last van luchtwegproblemen en spontane bloedneuzen. In een reactie zegt Rijkswaterstaat tegen de NOS dat de inzet van staalslakken een optie blijft bij bouwprojecten. De leiding van Volkswagen wil dat alle werknemers 10% van hun salaris inleveren. De ondernemingsraad meldde eerder al dat de loonsverlaging eraan zat te komen. Nu heeft het bestuur zelf ook het plan aangekondigd. Met de loonsverlaging wil de Duitse autofabrikant zorgen dat banen behouden blijven. Bij Volkswagen werken meer dan 300.000 mensen in 10 fabrieken. De, aan, de maatregel komt op een moment dat de Duitse vakbonden juist een salarisverhoging wilden van 7 Eind november gaat Volkswagen in gesprek met de vakbonden. Het weer. Het is bijna overal bewolkt, maar hier en daar zijn opklaringen.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 again You will never get it, I will never get it Going We will never give, but we gotta girl. don't show up mood is right, she won't stop dropping it, won't stop dropping to an all flop hot cheese.